4 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. In het Kamerdebat over de gaswinning in Groningen... zijn de regeringspartijen VVD en PvdA onder vuur komen te liggen van de oppositie. Groot deel van de Kamer vindt dat VVD-minister Kamp nu al moet zeggen... dat hij dit jaar niet de eerder afgesproken 39,4 miljard kubieke meter gas gaat winnen. Kamp wil niet verder gaan dan het terugschroeven van de gaswinning in het eerste halfjaar. Volgens hem is meer informatie nodig om te kijken of ook daarna minder kan worden geproduceerd. Minister Koenders zoekt uit of in het staakt het vuren verdrag voor Oekraïne een afspraak is opgenomen dat de daders van de MH17-ramp vrijuit gaan. In een Engelse vertaling van de tekst staat dat een amnestieregeling geldt voor gebeurtenissen die plaatsvonden in de regio's Donetsk en Lugansk. Koenders zegt dat de exacte feiten niet bekend zijn, maar dat voor Nederland voorop blijft staan dat de daders vervolgd en berecht moeten worden. De Tweede Kamer wil opheldering van het kabinet. 200 mensen moeten opnieuw op examen voor het rijbewijs. Het CBR laat hun rijbewijzen ongeldig verklaren omdat er met de examens is gefraudeerd. De actie volgt na de aanhouding vorig jaar van een rijexaminator die leerlingen zou hebben laten slagen in ruil voor geld. De kandidaten betaalden hem tussen de 1000 en 2000 euro extra bovenop het examengeld. Eerder zijn al zes rijschoolhouders en een rijinstructeur aangehouden. De fraude kwam aan het licht doordat er verdacht veel leerlingen slaagden voor hun examen... als ze bij de examinator uit Purmerend in de auto zaten. De Nederlander die gisteren in Colombia na een gijzeling werd vrijgelaten... is een vrachtwagenchauffeur uit Arnhem. De man van 52 werkt bij een transportbedrijf uit Bemmel. Volgens de directeur van dat bedrijf was de man vorige maand op motorvakantie in Colombia. Hij werd meegenomen door het Nationaal Bevrijdingsleger, ELN, een marxistische rebellenbeweging. Gisteren kwam hij vrij na onderhandelingen door Nederland, het Rode Kruis en de Rooms-Katholieke Kerk in Colombia. Het weer vanuit het zuiden breiden opklaringen zich uit. Vannacht kan in het oosten nog wel wat nevel of mist ontstaan, bij minima net onder nul.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 Ze zijn nu bezig met een spoedreparatie. De vertraging is daar meer dan een half uur. Verkeer vanuit Den Haag naar Amsterdam kan ook omrijden via Wassenaar over de A44. Dan de A4 verder richting Amsterdam voor het knooppunt de Nieuwe Meer 2 kilometer. En dat komt door het ongeluk op de A10 West in de richting van Den Haag. Voor het knooppunt de Nieuwe Meer staat 4 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht. A15 Rotterdam-Gorkum bij Gorkum 3. En op de A20 naar Gouda bij de knooppunt Brechtseplein al 3 kilometer.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 Dus weer tijd voor muziekpoelen van Live. Wat kunt u de volgende twee uur verwachten? Om ongeveer kwart over vier een nieuwe rubriek en wel het gedicht van de week. En om half vijf de column van Mandy Schorel. En in de tweede uur rond de klok van half zes het weer voor het komend weekend. Maar heel veel nieuws en informatie over onze fantastische badplaats Zandvoort. Maar ik heb vooral heel veel lekkere muziek voor u uitgezocht. We starten zoals gewoonlijk weer met de Beatles en wel met Eleanor Rigby, een lied geschreven door Paul McCartney. Het werd in 1966 door de Beatles uitgebracht als een single met een dubbele A-kant samen met Yellow Submarine. Deze single haalde in diverse landen de nummer 1 positie in de hitparade, waaronder Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Gevolgd door Distant Drums van Jim Reeves. Een favoriet van onze burgemeester Niek Meijer. Mijn naam is Hans Wassenaar. Ik wens u veel plezier de komende twee uur. jaar Holland Casino Zandvoort tot 1 maart. Tijdsbeeld van het eerste Holland Casino in Nederland. Het oudste casino opende de deuren in Zandvoort aan Zee in 1976. Het museumteam heeft samen met Holland Casino Zandvoort een expositie samengesteld... waarin u overzicht krijgt van de nostalgische begindagen tot de huidige tijd. U bent van harte welkom. Meer informatie? Zandvoorts Museum, Zwaluwestraat 1. Prijs per persoon 2,25 en de prijs per kind tot 18 jaar is gratis. When I was just I Será, será. What will be, will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que será, será. "I sarà, I." What will be, will be. Now I have children of my own. They ask their mother E será, será. What will be, will be. Que será, será. Een gedicht geschreven door Dolly ten voor altijd. die paar mooie nachten blijven. Voor altijd in mijn gedachten. Jouw lieve gezicht staat voor altijd in mijn hersens gegrift. Die mooie woorden die je mij schreef blijven. Voor altijd bij me, zolang als ik leef. Maar nooit vergeet ik wie je bleek te zijn. Voor altijd sluit ik het gordijn. live entertainment bij Holland Casino met Adagio op 14 februari. Adagio Music is een gezellige, flexibele, alomgewaardeerde band... die naar gelang uw keuze en bezetting kan worden samengesteld. De minimumleeftijd is 18 jaar en een geldig legitimatiebewijs is verplicht. Meer informatie, Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7. Prijs per persoon is 5 euro, met uitzondering van de favorite cardhouders organisatie Holland Casino. Telefoonnummer is 023 57 40 522. De aanvang is 18.30 uur en het is om half elf s'avonds afgelopen. tournesol, le tournesol. winter. Altijd weer ZFM. Ik zie jou op de dansvloer staan. Je hangt wat rond, bekijkt je telefoon. Lijkt alsof je allang wilt gaan. Ik doe wat stappen vooruit en heel gewoon alsof ik zomaar voorbij loop, maar ben intussen dicht bij jou. dat jij mijn beste moest nog geeft. Bedenk ter plekke een beetje. waarderingsbelt voor de jarige ZFM Zandvoort. Tijdens de druk bezochte receptie, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan... van het Zandvoorts radiostation ZFM in strandpaviljoen Thalessa heeft burgemeester Niek Meijer de vrijwilligersorganisatie verrast... door voorzitter Belinda Geurenson de gemeentelijke waarderingsspeld op te spelden. Met deze handeling wilde Meijer zijn dank uitspreken aan alle vrijwilligers van de Zandvoortse Omroeporganisatie. Hij memoreerde dat ZFM een belangrijke plaats in het sociale leven van onze woonplaats inneemt en bracht een toast uit op de volgende 25 jaar.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 column, van de week, Vriendschap. Is vriendschap inderdaad een illusie? Ik schreed ooit over afscheid. Over afscheid van een vriendschap. Waar ik onthust en verbaasd over was. Ik schreef ook dat ik niet wist of ik ooit nog eerlijk zou zijn. Waarom? Meningen mogen verschillen. Maar teleurstellingen uiten blijkbaar niet. Dat deed ik voor het eerst in 24 jaar toen ik mijn eerste boek uitgaf en zij, als mijn beste vriendin, niet bij de presentatie ervan aanwezig was. In mijn dromen zat zij giechelend naast mij, handenklappend, trots en met een grote grimlach op haar gezicht. Zou ze vereerd zijn om als derde een getekend exemplaar in ontvangst te mogen nemen? Ik heb haar gemist, in aanmoediging en blijdschap, toen de eerste uitgever ja zei. Zijn ze wel zo echt als waar vaak over geschreven wordt? Mag je tegenwoordig nog verwachten? Gewoon nog hopen? Ik besef dat het bij ons inderdaad zo heeft moeten lopen. Loslaten is het sleutelwoord geweest. Als je elkaar niet meer kunt bieden waar je aaibaar van wordt... dan is het jouw geven voor niets of iemand anders bedoeld. Dat heet volwassen worden. Toch zwijmel ik nog wel eens twee lieve mensen met een groot hart. Zoveel attentie en een sterke band... Wie had ooit gedacht dat zoiets breken kon? In vriendschapsliefde dan blijkbaar toch niet sterk genoeg? Wel en niet, valt te zeggen. Vriendschappen komen en gaan niet bij mij. Ze komen en blijven. En soms komen ze en gaan ze weg. Maar soms dan vind je ze, de pareltjes. Waarbij je elkaar altijd een beter gevoel wilt geven. Die jou raken en voor wie jij door het vuur zou gaan elkaar verrijken, gaat als een gemeente vanzelfsprekendheid. Het is tenslotte hoe de gezegde gaat. A friend hears the song in your heart and sing it to you when your memory fails. Illusie is zo nu en dan echt bereikbaar. Mandy Schorel. and no songbirds are singing. Ah. When the twilight is gone, ah. you come into my heart, and here in my heart you will stay. Why? divine. My prayer is a rapture in blue with the world far away. And your lips close to mine tonight. Aan weer een succesvol jaar kunnen Zandvoorters en andere geïnteresseerden ook in 2015 maandelijks gratis deelnemen aan een gezellige en een sportieve wandeling in en rondom Zandvoort. In het kader van Zandvoort Actief organiseerde Sportservice Heemstede Zandvoort, Theatistenpraktijk Pure and Simple, Fysiofit Zandvoort en Huisartsenpraktijk Koninginnenweg al eerder de 10.000 stappen van Zandvoort. Vanwege het grote succes keert deze wandeling nu maandelijks terug onder leiding van Sandra Koorwil. De wandeling is altijd op zondag en begint om 10 uur. Er wordt ongeveer een uur gewandeld en is geschikt voor zowel beginnende als gevorderde wandelaars. Er zullen dit jaar weer diverse wandelingen plaatsvinden. De wandeling staat in het teken van 10.000 stappen en dat is niet zomaar. Om gezond te leven zou een volwassene dagelijks 10.000 stappen moeten zetten. Een mens zet gemiddeld 6.000 stappen per dag. De 4.000 extra stappen komen ongeveer overeen met een half uur stevig wandelen. Met deze wandeling worden de deelnemers gestimuleerd dagelijks voldoende te bewegen. Heeft u interesse in de strandwandeling en wilt u zich aanmelden... dan kunt u contact opnemen met Zandvoort Actief. Per e-mail Zandvoort at zandvoort.nl of telefonisch 023 57 40 Meer informatie, anytime de halt, Vondelaan 2B. Het e-mailadres is zandvoort.nl en de website www.zandvoort-actief.nl. De aanvang is 10 uur en het is 15 februari en de afloop is om 12 uur middags.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 Het wapen Love's Carnaval. 14 februari aanvang 8 uur s avonds. Kom carnaval vieren bij het Wapen van Zandvoort. De dresscode is lovely and funny. Meer informatie Wapen van Zandvoort, Gasthuisplein 10. Het e-mailadres is wapenvanzandvoort@kpnmail.nl En de afloop is 1 uur s'nachts. This is Applebee's. This is Apple. Mrs. Zandvoort aan Zee is omringd door twee fantastische natuurgebieden. In het noorden vindt u het Nationaal Park Zuid-Kennemerland... en in het zuiden grenst het dorp aan de Amsterdamse waterleidingduinen. Het Nationaal Park leent zich bij uitstek voor het maken van uitgebreide wandel- en fietstochten... Middels het knooppuntnetwerk is het erg eenvoudig om de mooiste plekjes te ontdekken. U kunt in dit gebied konnikpaarden of Schotse hooglanders tegenkomen. Zij zorgen middels begrazing dat het typerende duinlandschap intact blijft. In een speciaal afgeraste deel leven zelfs windsenten, Europese oerossen die in lang vervlogen tijden ook in het duingebied hebben geleefd. De Amsterdamse waterleidingduinen is een belangrijk waterwindgebied waar de natuur met recht kan floreren. Het instand houden van de oorspronkelijke natuurwaarden en rust zijn belangrijke kenmerken voor dit gebied. Uniek is dat u overal letterlijk mag struinen en dus niet op de paarden hoeft te blijven. En u kunt hierbij geheid een hert tegenkomen. Eind 2013 is een natuurbrug geopend die de verbinding vormt tussen de Amsterdamse waterleidingduinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De brug zorgt ervoor dat het wild zich vrijelijk in een uitgestrekt natuurgebied kan ophouden. hardly talk to me anymore When I come through the door at the end of the day sweep them away. Baby, I remember all the things you taught me. I learned how to laugh and I learned how to cry. Well, I learned how to love and I learned how to lie. So you think I could learn how to tell? over don't say you need me het nieuws en de boodschappen ben ik graag weer bij u terug. Tot zo!